9 uur. Dit is door negens met het NOS-journaal. Alle Italiaanse musea en archeologische bezienswaardigheden... doneren hun opbrengst vandaag aan het aardbevingsgebied. Het geld wordt besteed aan de restauratie van de verwoeste panden en kerken... die vaak honderden jaren oud waren. De ramp richt een enorme verwoesting aan in het gebied rond het stadje Amatrice. Zeker 290 mensen kwamen om. Opnieuw is in Canada een geval van babyverwisseling ontdekt... Twee mannen van 41 blijken in een ziekenhuis in een afgelegen dorp in het midden van het land kort na hun geboorte te zijn verwisseld. De mannen zijn samen opgegroeid en goed bevriend met elkaar. maar jongs af aan viel op dat ze meer leken op de ouders van de ander. Er werden jarenlang grappen gemaakt dat ze bij de geboorte waren verwisseld. Ze lieten DNA-onderzoek doen nadat eind vorig jaar in hun omgeving een eerste geval van babyverwisseling was ontdekt. Gezondheidsfunctionarissen zijn geschokt en houden rekening met nog meer gevallen de Canadese minister van Volksgezondheid heeft een onderzoek aangekondigd. Op basisscholen en middelbare scholen gaat de politie de komende weken voorlichting geven over nepwapens. Kinderen worden opgeroepen om speelgoedwapens niet mee naar buiten te nemen. Dat kan namelijk gevaarlijke situaties opleveren, omdat sommige neppistolen niet van echt te onderscheiden zijn. De campagne richt zich op kinderen uit groep 7 en 8 van de basisschool en de eerste twee klassen van de middelbare school. Ruimtesonde Juno is vannacht op slechts 4200 kilometer afstand van het wolkendek van Jupiter langs gevlogen. Het is voor het eerst dat een ruimtevaartuig zo dicht bij de planeet onderzoek doet. Juno kwam vorige maand aan in haar baan om de gasreus. Het kan nog dagen duren voor de eerste data beschikbaar zijn. Het weer vanochtend zonnig, maar in de westelijke helft neemt de bewolking toe.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 Dat is een staat waar nog veel echte country gemaakt wordt en muzikaal gezien ben ik er regelmatig te gast. I Can Sleep was de eerste song vertolkt door de Tigas Brothers. Suzanne van Tessel is een zangeres die een veel grotere bekendheid verdient. Waarom? Nou luister maar naar You Broke the Rules en je bent het waarschijnlijk met me eens. De blinde Justin Trevino heb ik in 2012 ontmoet in Schotland. Hij maakte veel indruk op me en ook op de leden van South Mountain. Hij sluit het blokje af met 5 Minutes of the Latest Blue. You broke teachers I had. They taught. country. bij de tweede uur van Crossroads. Ook in dit uur aandacht voor het album en de act van de maand en de rubriek De Sterren van Toen. Natuurlijk ook aandacht voor de cover van de week. Have You Ever Seen The Rain? Crossroads. Dit is het favoriete album van de maand. Zoals de liefhebbers wel weten wisselden ze bij South Mountain graag van positie. En alle leden krijgen de kans om op de voorgrond te treden. Vandaag is het de beurt aan Jay Reel. Dat was Jay Real met zijn versie van Waiting for the Sun to Shine. We blijven in Canada, want het is lang geleden dat Thomas Wade een cd heeft uitgebracht. Nu is hij er dan weer met Blue Country Soul. Schitterend gedaan, klinkt ook wel een beetje jazzy. Funny, What Makes You Cry is daar een mooi voorbeeld van. Heet van de naald. the books on the shelf she was meaning to read, and the hook on the door where her robe used to be, and the frilly white curtains I never did like. Funny, what makes you cry? single red rose by her side of the bed, faded and withered, and hanging its head in this lonely room where love lived and died. Funny, what makes you cry? I watched from the door as she walked away. Stood there like a stone with nothing to say. No, we never even said goodbye. I just turned around and walked inside. As the day slips away And the night starts to fall That live, love and laugh That she hung on the wall Disappears in the shadows Like the love in her eyes Funny what makes you disappears in the shadows like the love in her eyes. Funny, what makes you cry? In het eerste uur hoorden we Creedence Clearwater Revival met Have You Ever Seen the Rain. De song is menigmaal gecoverd en Cole Washburn kan aan dit rijtje toegevoegd worden. De cover van deze week. Someone told me long ago There's a calm before the storm I know It's been coming for some time And it's over, so they say. It'll rain a sun. today and days before. Sun is cold and rain is hard. I know, been that way for all my time. Till forever on it goes through the circle, fast and slow. Carter Sampson was al in ons land en binnenkort komt ze terug voor een aantal optredens. Dat ze uit het goede hout is gesneden bewijzen met Take Me Home. Let me lay Crossroads met de act van de maand. Als act van de maand komen de Mavericks veelvuldig voorbij. Vandaag voor het laatst zetten we ze in de schijnwerpers. Met I Got You and I Don't Care If You Don't Love Me Anymore.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 Opnieuw een drietal songs van sterren die niet meer onder ons zijn. Gelukkig wel hun muziek en dat is veelal een mooie erfenis. Het Rolling Stones succes Honky Tonk Women wordt in een country jasje gestoken door de in 2008 overleden Charlie Walker. Mindy McCready kende een woelig persoonlijk leven. Ze had diverse relaties. In 2005 werd Billy McKnight gearresteerd voor mishandeling van Mindy. Deze gebeurtenissen werden haar te veel en ze probeerde zelfmoord te plegen. Op 17 februari 2013 ondernam ze een nieuwe poging en deze lukte wel. thousand Angels waren niet genoeg om haar te beschermen, maar ze hield er wel een hit aan over. Johnny Cash werkte in 2001 mee aan een Hank Williams tribute. En I Dreamed About Mama Last Night was zijn bijdrage. Je hoort dat zijn stem toen al minder werd. Crossroads. Speaking of the devil, look who just walked in. He knows just where to find me. Here we go again. I can tell he's gonna ask me to dance But that's not as far as he wants to go I need ten thousand angels to Help me tell him no my weakness. Looking me in the eye. Lord knows it won't be easy. But I've just gotta try. I can't let myself get lost in his arms. That's how. can't Kees de Haan. I've just been to heaven with someone so true. I dreamed about Mama last night. She read me the Bible like she used to do. I dreamed about Mama last night. She never closed her eyes in sleep till we were all home in bed. And on party nights, till we came home, she often sat and read. We little thought about it then, for we were young and gay. Just how much Mama worried when we children were away. We only knew that she never slept, and when we were out at night, that she waited just to know that we would all come home all right. Why, sometimes when we'd stay away till one or two or three, it seems to us that Mama heard the turning of the key. For always, when we'd step inside, she'd call and we'd reply but we were all too young then to understand the reason why. Until the last one had returned, she'd always keep a light, for Mama couldn't sleep until she'd kissed us all goodnight. She had to know that we were safe before she went to rest. Well, she seemed to fear the world might harm the ones that she loved the best. And when she said, When you're grown to women and to men, perhaps I'll sleep the whole night through, it might be different then. And so it seemed to us that night and day we knew a mother's care, that always when we got back home, we'd find her waiting there. Then came the night when we were called together round her bed the children are all with you now, the kindly doctor said. And in her eyes there gleamed again that old time tender light that told that she had been waiting just to know that we were all all right. She smiled that old familiar smile and prayed to God to keep her children safe from harm. Then she went to sleep. My dream is a treasure that I'll always keep. I dreamed about Mama last night. Het verleden ligt achter ons. Nu weer naar het heden. Honky Tonk Girl, vertolkt door Tara Lynn. Omdat country radio het grootste deel van zijn zendtijd besteedt aan het spelen van popmuziek en dat meestal door mannen met gelikte beats. Zo vallen acts als Cody Johnson al snel buiten de boot. Jammer, want hij verdient veel beter. Chain Drinking is afkomstig van zijn laatste album Gotta Be Me. We're just chain drinking, slowly sinking in the bugs and the suds and the tone singing, getting hillbilly high. We got a little swerve in our stride.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 We'll be chain drinking. Two for one time seven adds up to a big old buzz. Living it up 12 ounces at a time they're cold fashioned love horen we tijdens de tour van South Mountain bijna dagelijks. Lindsey Beckett nam de vocalen voor haar rekening. Nu horen we Western Flyer met hun versie van de song. nothing could tear us apart. land may turn to sea, but there'll be no change in me. Got that old fashioned love in my heart. Sarah Dunn maakt een einde aan dit programma met Bye Bye. En ik sluit me daar volledig bij aan. Tot volgende week. Dag. het geweldige programma hier bij ZFM Zandvoort. Met country muziek, straks na de klok van 10 uur natuurlijk uh, eh, Duif met CFM Jazz. Ik eh, ontmoet u graag eh, na reclame, Niels en reclame.